Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de ferry in Vlaardingen is een grote politiecontrole gaande... om mensen te vinden die illegaal naar Engeland willen reizen. Het gaat om een 100% controle met honden. Als een hond aanslaat, wordt de wagen apart genomen en gecontroleerd. Ook worden er CO2-metingen gedaan om mensen op te sporen. Vorig jaar werden er 1371 mensen opgepakt... die in de haven van Rotterdam in trailers, containers of laadbakken waren geklommen. In 2017 waren dat er 944. Volgens minister Koolmees zijn de gesprekken met de sociale partners... over een nieuw pensioenstelsel goed verlopen, maar een akkoord is er nog niet. Volgens de minister zijn alle moeilijke onderwerpen aan bod gekomen... zoals bijvoorbeeld de AOW-leeftijd voor zwaardere beroepen. Later vandaag bespreken de verschillende partijen in eigen kring de resultaten. Daarna gaat het pensioenoverleg weer verder. De militaire machthebbers in Soedan hebben alle afspraken met oppositiepartijen afgezegd. Ook heeft een legerleider aangekondigd dat er binnen negen maanden verkiezingen worden gehouden. Bij ontruimingen gisteren van kampen van demonstranten kwamen 35 mensen om het leven. Volgens de oppositie wil het leger de leiding nemen in een interimregering. De oppositiegroepen roepen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Pegida mag komende donderdag niet in Eindhoven demonstreren. De burgemeester van Eindhoven heeft dat verboden uit angst voor ernstige ongeregeldheden. Pegida wilde eigenlijk eergisteren demonstreren, maar kreeg daar geen vergunning voor. De zondag daarvoor liep een Pegida-betoging bij een Eindhovense moskee uit de hand. Twaalf mensen werden toen opgepakt. Franse wetenschappers hebben voor het eerst wrakken van tanks, oorlogsschepen en landingsvaartuigen voor de kust van Normandië in kaart gebracht. Op die idee, overmorgen precies 75 jaar geleden, bestormden geallieerde militairen vanaf ruim 7000 schepen de Franse kust. Daarvan zijn nu ruim 150 wrakken gelokaliseerd. Bedoeling is het gebied waar ze liggen als werelderfgoed op te laten nemen bij UNESCO. Het weer in de ochtend eerst vrij zonnig, maar later kans op stevige buien, mogelijk met on... ZFM, verkeersupdate.